Vijf uur. Dit is Mautschreurs met het NWS van de Senaat. Twee republikeinse senatoren hebben gezegd de nieuwe zorgwet niet te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal tegenstemmende republikeinen op vier... en is er geen meerderheid meer. De wet moet Obamacare vervangen. Het afschaffen daarvan was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. De twee doden die zijn gevonden in een woning in Amsterdam zijn een 54-jarige man en zijn thuisse vriendin van 33. Het parool meldt dat de twee met geweld om het leven zijn gebracht. Volgens de krant was de man een bekende in de bokswereld en in het criminele circuit. Hij had een eetcafé in Thailand. Ook was hij een bekende van crimineel John Mierenmet, die in 2005 werd geliquideerd. De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is opnieuw in opspraak geraakt vanwege misbruik. Hij zou een secte leiden en zeker zes vrouwen tussen de 18 en 31 tegen hun wil vasthouden. De slachtoffers worden gehersenspoeld, zeggen drie vrouwen die uit de greep van zijn ontsnapt van de 50-jarige zanger. Die spreekt de aantijgingen tegen. R. Kelly stond al meerdere keren voor de rechter omdat hij seks zou hebben gehad met minderjarige meisjes. In 2003 werd hij opgepakt voor het bezit van kinderporno. De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie Netflix heeft de grens van 100 miljoen abonnees doorbroken. Het bedrijf had het sterkste kwartaal ooit. Alleen al in de VS kwamen er een miljoen nieuwe gebruikers bij. Bijna twee keer zoveel als verwacht. Wereldwijd heeft Netflix nu 104 miljoen gebruikers. Het weer vandaag vrij zonnig en droog. Het wordt 23 graden in het noorden van het land en lokaal 28 in het zuidoosten.